Moldavië wil over vijf jaar lid worden van de Europese Unie... maar de steun daarvoor leek de afgelopen tijd af te nemen. Rusland wakkert het anti-Europese sentiment aan met desinformatiecampagnes. Vorig jaar belandde een recordaantal 65-plussers op de spoedeisende hulp na een val. Het ging naar schatting om zo'n 300 ouderen per dag, blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Twee derde van de ouderen die op de spoedeisende hulp terechtkomt is vrouw. Na de overgang neemt de kans op botontkalking bij vrouwen toe, waardoor ze sneller iets kunnen breken. Mannen lopen bij een val eerder hersenletsel op, omdat ze vaak op latere leeftijd nog klussen. Het letsel bij ouderen neemt ook toe doordat mensen steeds ouder worden. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een man een kerk aangevallen en daarbij twee mensen gedood. De dader ramde met een auto de ingang van de kerk en opende het vuur op honderden gelovigen. De kerk vloog ook in brand. Zeker acht mensen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. De Europese golfers hebben ten koste van Team USA de Ryder Cup gewonnen. Het toernooi werd drie dagen lang ontsierd door relletjes, gevloek en provocatie van het Amerikaanse thuispubliek. De Noord-Ierse topgolfer Rory McIlroy werd uitgescholden door een van de stadionspeakers... en zijn vrouw kreeg bier over zich heen gegooid. Ook was er een woordenwisseling tussen de spelers van de teams. De Ryder Cup is een toernooi dat elke twee jaar gehouden wordt... tussen de beste golfers van de VS en Europa. Twee jaar geleden ging Europa er ook met de winst vandoor. Het weer. Er zijn wolkenvelden en opklaringen en er kan mist ontstaan.